uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Defensie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen... naar het losdraaien van wielbouten van privéauto's van defensiepersoneel. Soms wordt het pas tijdens het rijden ontdekt. In totaal gaat het om tientallen meldingen op militaire vliegvelden... in Geelse Rijen en Woensdrecht... maar ook bij het marinevliegkamp in Den Helder... en op de Kromhoutkazerne in Utrecht... De eerste meldingen van losse wielbouten komen al uit 2013... maar omdat het losdraaien de laatste tijd is toegenomen... heeft Defensie het onderzoek uitgebreid. Twitter gaat politieke advertenties verbieden. Betaalde berichten waarin om stemmen of campagnebijdragen wordt gevraagd... zijn niet meer toegestaan. Ook advertenties van politici of politieke partijen... die niet direct over politiek gaan worden geweerd. Eerder overwoog het bedrijf om alleen advertenties van kandidaten voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen te weren. Maar dat vond de topman van Twitter niet eerlijk. Daarom worden nu alle politieke advertenties verboden. De maatregel gaat vanaf volgende week vrijdag in. Apple gaat alle apps verwijderen die te maken hebben met e-sigaretten. Aanleiding is een rapport van de Amerikaanse gezondheidsorganisatie CDC... waarin staat dat in de VS 42 mensen zijn overleden door het gebruik van de elektronische sigaret. Met de speciale vaping-apps konden gebruikers onder meer de temperatuur van hun sigaret regelen. Apple zegt dat e-sigaretten te veel gezondheidsrisico's met zich meebrengen... en wil daar niet verantwoordelijk voor zijn door speciale apps aan te bieden. De politie heeft drie mannen opgepakt voor het verspreiden van bedreigende teksten op sociale media... over de landelijke Sinterklaasintocht in Apeldoorn morgen. Het gaat om twee mannen uit Utrecht van 38 en 41... en een 35-jarige man uit Leiden. De drie zouden anti-Zwarte Piet-activisten zijn. Het weer, het is overwegend droog en de minimumtemperatuur ligt tussen de 0 en 3 graden. Morgenmiddag wordt het maximaal 8 graden, maar door de wind voelt het een stuk kouder. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een ongeluk met meerdere voertuigen is de A27 Utrecht richting Almere volledig afgesloten bij knooppunt Almere. Verkeer richting Almere kan omrijden bij knooppunt Eemnes via de A1 en de A6.